drömjer fan, fan om att vatten thank you zijn we samen. In de wolken, in de wolken, zijn we samen. Zijn we samen.